9 uur. Door met het NOS-journaal. Jongerenorganisaties als LAX en ook die van de FNV... reageren positief op de oproep van premier Rutte... om mee te denken over de bestrijding van de coronacrisis. Rutte deed die oproep gisteravond tijdens de persconferentie... waarin nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd. De Nationale Jeugdraad wil nu via een groep jongeren uit het hele land... ideeën gaan inzamelen en op basis daarvan advies uitbrengen aan het kabinet. Na ING en ABN AMRO gaat nu ook Rabobank uit van een sterke winstdaling door de coronacrisis. De bank verwacht zo'n 2 miljard euro te verliezen op leningen van bedrijven en consumenten die niet worden terugbetaald. Dat is het dubbele van wat de bank normaal gesproken apart zet voor slechte leningen. Daarbij gaat de Rabobank uit van een krimp van de Nederlandse economie van 5 Het aantal mensen met betaald werk is vorige maand met 160.000 gedaald. Dat is de grootste terugval die het CBS ooit gemeten heeft. Bij jongeren was de daling met meer dan 100.000 het grootst. Ook bij uitkeringsinstantie UWV merken ze dat veel mensen hun baan verliezen. Kwamen in april 74.000 nieuwe aanvragen binnen voor een WW-uitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart. En ook toen was er al een flinke stijging. Volgens het UWV waren er zonder de steunmaatregelen van het kabinet nog meer uitkeringsaanvragen geweest. Het vertrouwen van consumenten is in mei verder gedaald. De graadmeter van het CBS voor het consumentenvertrouwen komt uit op min 31. In april was de klap ook al groot met min 22. Het CBS peilt onder meer hoe huishoudens hun financiële situatie voor het komend jaar inschatten... en of ze aankopen willen doen. Daarover waren consumenten deze maand onveranderd negatief. Het weer, eerst wolkenvelden, later meer zon. 20 tot 25 graden vandaag. Morgen, hemelvaarsdag, bijna overal zomers warm. Kan het maximaal 28 graden worden. Ook vrijdag nog warm, met later op de dag buien.